Ze moeten de nacht elders doorbrengen. Als ze nergens terecht kunnen worden ze ondergebracht in een hotel. De brandweer gaat met een schuimoffensief proberen het vuur te doven. Op het rangeerterrein was brand in twee goederenwagons met ethanol en staal. De brand in de wagon met staal is nu geblust. In de omgeving staan lege wagons waar LPG in heeft gezeten. De brandweer probeert die weg te halen. De gemeente Zwijndrecht zegt dat er geen schadelijke stoffen vrijkomen bij de brand. De A16 van Hendrik Ido Ambacht naar Dordrecht was urenlang dicht vanwege de brand. Maar de snelweg ging na tweeën weer open. ProRail en de NS surveilleren extra langs het spoor in de strijd tegen koperdieven. Tussen de 100 en 200 medewerkers bezoeken vannacht risicolocaties. Aanleiding voor de patrouilles is de treinbotsing van dinsdag bij Zevenaar. Die botsing is waarschijnlijk de schuld van koperdieven. Een lege goederentrein schrampte bij Zevenaar een internationale passagierstrein. Uit onderzoek van de spoorwegpolitie is gebleken dat langs het traject 300 meter koperdraad was weggehaald. NS en ProRail willen dat er meer inzet komt van de politie om coöperatiefstal langs het spoor tegen te gaan. In Amsterdam is een inbreker van een balkon op drie hoog naar beneden gevallen. De politie kreeg een melding dat er in een flatwoning twee inbrekers waren. Toen agenten naar binnen gingen vonden ze één inbreker in de woning en de ander lag onderaan de flat op straat. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Politie weet nog niet of de man is uitgegleden of dat hij is gesprongen om aan de agenten te ontsnappen.